Ook nu de avond is gevallen demonstreren nog honderdduizenden mensen in Cairo en andere grote steden in het land. Het protest verloopt vreedzaam. Ook in Amsterdam was er vanmiddag een betoging. Zo'n 250 mensen steunden op de dam het protest in Egypte. Oppositieleider El Baradei en de grootste oppositiebeweging de Moslimbroederschap weigeren vooralsnog te praten met vicepresident Soleiman. De oppositie wil eerst dat president Mubarak opstapt. Staatssecretaris Zeilstra past zijn plannen voor de langstudeerders iets aan. Voor de studenten verandert er niets, voor de onderwijsinstellingen wel. In het oorspronkelijke plan moest zowel de student als de universiteit of hogeschool een boete betalen van 3000 euro als de student meer dan een jaar studievertraging oploopt. Zijlstra handhaaft de boete voor de studenten, maar bij de instellingen bezuinigt hij op hun budget. Hoeveel hangt af van de grootte van de instelling. De Europese Commissie onderzoekt of Nederland veilig omgaat met de biometrische gegevens in het nieuwe paspoort. Nederland gaat de vingerafdrukken als enige land van de EU opslaan in een centrale databank. Dat gaat verder dan in de Europese richtlijnen staat. Nu worden de gegevens nog door gemeenten bewaard. centraal opslaan van de gegevens is omstreden, omdat nog veel onduidelijk is over de bescherming ervan. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Rosenthal over de gang van zaken rond de executie van de Iraans-Nederlandse Zaghra Bahrami. De vrouw werd zaterdag opgehangen in Iran wegens drugsmokkel. De minister noemde tijdens het vragenuurtje de ophanging van Bahrami een barbaarse daad. Hij heeft de ambtelijke contacten met Iran bevroren. In de Kamer zijn veel vragen over de manier waarop Rosenthal heeft geprobeerd de executie te voorkomen. Donderdagmiddag is er een Kamerdebat. Het weer vanavond verspreidt over het land wat regen. In het binnenland sneeuw of ijzel. Vannacht geleidelijk droog. Met minima van 2 graden onder nul landinwaarts. Tot 2 graden boven nul aan de kust. Morgen bewolkt en droog.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 Een romantische komedie met in de hoofdrollen Anne Hathaway in de rol van de verleidelijke Maggie en Jake Gyllenhaal als, als de playboy Jake. Maggie is een vrolijke vrije geest die zich door niets en niemand laat binden. Ze komt haar gelijke tegen in Jamie, wiens onstuitbare en vrijwel feilloze charme hem goed van, van dienst is bij de vrouwen. Zijn kwaliteiten komen dan ook van pas in de moordende concurrentiestrijd in de verkoop van farmaceutische middelen. De ontluikende en onconventionele relatie van Maggie en Jamie overvalt hen allebei wanneer hun zorgeloze verhouding voor beide steeds belangrijker wordt. Ze raken verslaafd aan een ultieme druk. Ja, de liefde. as the beat hits ya. Dip trip, hip fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop.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 Kiovanka met hypnotize You. En dan speel ik nu speciaal voor Daan Lefferts even een plaatje af. Het is een, echt een heel mooi nummer. Tijdje geleden alweer, maar het is zo'n super, super, super gaaf. band. Hij heet Within Temptation. Hier gaan we, Daan. vind dit zulke mooie muziek. is Within Temptation. En dat is gewoon rock met opera, alles door elkaar. En zij heeft een fantastisch mooie jurk aan. Echt. Heb je dat wel eens gezien? Of niet? Ja, Daan heeft het ook wel eens gezien. Maar we gaan nu wat rustigers draaien. Want ik kan me voorstellen dat u denkt van... Oh, waar gaat dit allemaal over? Dit wordt Leona Lewis met You Don't Love Me Anymore. from yesterday. They didn't wash away the pain. So long overdue. Those tears were for you. Don't say you love me again. Just because you see the end. Don't act like you care. It's too late to pretend. I never DJ White Owl exclusive. Ja, dat was Leona Lewis met You Don't Love Me Anymore. Nogmaals even voor volgende week woensdag, woensdag 9 februari. Tussen 7 en 8 avonds heb ik een nieuw programma, dat heet Flex Radio. Dat is voor alle talenten in Zandvoort. Jong, oud, alles wat uit Zandvoort komt, kan bij mij in de studio komen en vertellen over wat ze allemaal heel erg goed kunnen. Dan draaien we platen, de lievelingsplaten. We draaien mixen van eh, mensen die zelf eh, kunnen mixen. De DJ's uit Zandvoort, jong, oud, noem maar op. Als je iemand kent die een talent heeft, mail het dan even naar maura.stichting1216.nl Stichting 1216, stichting 1216.nl En dan komt u bij mij in de studio, kunt u alles vertellen over eh, wat je kan, wat je doet. Neem je platen mee, dan draaien we de muziek. En eh, nou, we gaan nu even een ander plaatje draaien. worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression.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 Dat brengt me op het volgende. Volgende week woensdag heb ik als eerste gast in mijn programma Radio, Flex Radio... heb ik eh, Jimmy Mel in de uitzending. Jimmy Mel is een jongen van uh, eh, 12 jaar, die zit op de Oranje Nassau School. En die vindt draaien ontzettend leuk, maar leuker vindt hij nog mixen. Dus hij, hij mixt als 12-jarige mixt hij waanzinnig goede muziek aan elkaar. Ik heb van hem een cd gekregen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik hoor de overgang niet of nauwelijks.